Schiphol vreest een chaos als er geen treinen rijden. De luchthaven en de gemeente Haarlemmermeer hadden daarom een kort geding aangespannen... dat om tien uur zou beginnen, maar alle partijen vroegen meteen om een schorsing. De rechter ging daarmee akkoord en stelde voor dat hij zelf bij het overleg aanwezig is. Als de partijen er niet uitkomen gaat het geding vanmiddag alsnog van start. De onderhandelingen en de rechtszaak vinden plaats op Schiphol zelf... omdat de rechtbanken op zondag dicht zijn. Het noorden van Peru is getroffen door een zware aardbeving. De beving had een kracht van 8,0 en vond plaats op zo'n 110 kilometer diepte... ongeveer 75 kilometer ten zuidoosten van de stad Lagunas... in de provincie Alto Amazonas. De provincie is dun bevolkt en bestaat voor een groot deel uit oerwoud. In grote delen van het getroffen gebied is de stroom uitgevallen. Er wordt melding gemaakt van schade, maar er is nog niets bekend over slachtoffers. Ook in de hoofdstad Lima werd de beving gevoeld. Een jongen van vijf is gisteravond ernstig gewond geraakt op een springkussen in Rukven in Brabant. Hij is in zorgwekkende toestand naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Het ongeluk gebeurde bij voetbalclub RSV, waar een kamp werd georganiseerd. Daar was een stormbaan opgebouwd en het springkussen was daar onderdeel van. Volgens de politie zakt het springkussen door nog onbekende oorzaak in elkaar. Een supporter van Sparta is gisteravond gewond geraakt bij een val van de tribune. Na afloop van de thuiswedstrijd van de Rotterdamse voetbalclub tegen de Graafschap... ontstond oneenigheid tussen supporters van beide clubs. Bij een poging van de stewards en de politie om de groepen uit elkaar te houden... werd er geduwd en getrokken. Een Sparta-fan raakte hierdoor uit balans en viel over de reling naar beneden. Hij raakte gewond aan een been en is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt. In het noorden nog kans op een bui.